Kroatië is na Slovenië het tweede land van het voormalige Joegoslavië dat zich bij de EU aansluit. EU-president Van Rompuy en voorzitter Barroso van de Europese Commissie hebben in een gezamenlijke verklaring de uitslag van het referendum in Kroatië verwelkomd. Sri Lanka zet 161 moslimgeestelijken het land uit. Volgens de autoriteiten hebben ze de visumregels overtreden. De moslims uit onder meer Pakistan en India zijn Sri Lanka binnengekomen op een toeristenvisum en hebben vervolgens overal in het land gepreekt. En dat mag niet volgens de autoriteiten. Het toeristenvisum is alleen bedoeld voor een vakantie of familiebezoek. Daarnaast zijn er klachten binnengekomen over de preken. Die zouden te radicaal zijn geweest. De 161 moslimgeestelijken moeten Sri Lanka eind deze maand hebben verlaten. De twee Rotterdamse wijken die afgelopen middag werden getroffen door een stroomstoring hebben weer elektriciteit. Zo'n 20.000 huizen in Prinsenland en Schiebroek zaten urenlang zonder stroom. Het Sint-Franciscus ziekenhuis kon meteen overschakelen op noodstroom. Op sommige plaatsen kwamen mensen vast te zitten in liften. Halverwege de avond was de storing verholpen. Volgens de netbeheerder ontstond de stroomstoring door een kortsluiting in het net. Op het strand van Schiermonnikoog is een levende jonge bruinvis aangespoeld. Bij harde wind en hoogwater kwam het dier afgelopen ochtend op het strand terecht. De bruinvis wordt verzorgd en onderzocht in Harderwijk. Hij kan niet direct worden teruggezet in zee omdat hij mogelijk ziek is en werd aangevallen door meeuwen.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 I'm still looking Looking for the summer said you felt so happy cfmzandvoort.nl cfm tu kujh rakh palle vich time Sometimes when I wake up and I'm wondering how my life would have been if I didn't sing. I get a little stressed out every now and then.